Goedemorgen, dit is het nieuws op GoFM. Ik ben Bart Meijer. In het Oekraïnse Zaporizhia zijn autoriteiten begonnen met het uitdelen van jodiumtabletten aan bewoners die in de buurt van de kerncentrale wonen. De centrale raakte beschadigd door beschietingen, maar is intussen weer aangesloten op het Oekraïnse elektriciteitsnet en het werkt weer normaal. Wel is de infrastructuur van de centrale beschadigd en er bestaat een risico op een waterstoflekkage en het opspuiten van radioactieve stoffen. In Heeswijk-Dinter is vannacht een man van 21 om het leven gekomen nadat hij onder een boomstam terecht kwam. Het gebeurde tijdens een Solex-race toen hij met een paar vrienden een zware boomstam op wilde tillen, maar dat ging mis. Hij overleed toen de stam op hem viel. Hulp van ambulancemedewerkers en een traumahelikopter mocht niet meer baten. En de gemeente Doetinchem opent vandaag een crisisnoodopvang waar 150 vluchtelingen uit de Apel terecht kunnen. Momenteel verblijft deze groep in sporthallen in Apeldoorn. Deze noodopvang geeft in totaal ruimte aan 225 asielzoekers die daar tot het eind van het jaar kunnen blijven. Op het terrein komen ook voorzieningen als een EHBO en een catering. Het weer nog.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 Wie? Ja, natuurlijk Cliff Richard. Je hoorde hem hier zo in eh, de show aan het begin van het eh, tweede uur van de zondagmorgen van GoFam. Samen met The Shadows. Ja, in the country. Die Cliff. Hoe zou het met hem gaan? Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij het tweede uur. We gaan je oren verwennen tot 12 uur met lekkere muziek. Ietsje meer tempo dan het vorige uur. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand.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 Zeker popmuziek. Want ja, daar hoort het instrument eigenlijk niet zo goed in thuis, zou je denken. Maar het prachtige nummer van Tanita Tikaram wordt daar veel mooier van. Twist in My Sobriety. Op deze mooie zondagmorgen. The Real Thing ervoor met You To Me Are Everything. Straks, over, nou, een kwartiertje ongeveer, een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op en vroeg aan u... welk boek heeft de indruk op u gemaakt? Nou, er zijn hele leuke antwoorden te beluisteren straks. Dus blijf hangen hier bij CoFM. En intussen nog iets moois van Julio Iglesias. Goedemorgen. se quejan llorar, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de gol, nunca dijiste por qué. Yo mejor suelo pensar que fue traición de mujer, varón, pa' quererte mucho, varón, padecerte bien, varón, olvidar Dios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. es fácil pegar un tajo para cobrar una traición o jugarse una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, a desearte bien, varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. quito tu ausencia, longa de vocación, Mi longa para que no la canten en tu balcón, para que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, para decir que sí a veces y para gritarte que no, varón, para quererte mucho, varón, para desearte bien, varón, olvidar a agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme al bij eh, de zomer eigenlijk, hè? Ja. Tot nu toe dan, hè? Want eh, het is behoorlijk warm geweest, ook de afgelopen dagen weer. Dus. En dan past Arrow wel met hot, hot, hot. Ook om er eh, lekker vrolijk van te worden, eerlijk gezegd, toch? En Julio Iglesias, ook zomerse muziek met Bilanga Sentimental. Of zoiets. Want mijn Spaans is minstens zo slecht als mijn Frans. Dus, Ehm, heb je onze website al bekeken? Er staat de agenda op van vandaag. Nou, er is een partij veel te doen. Ik zal straks een bloemlezing doen, want vandaag kun je heel veel beleven. Bijvoorbeeld al in Filipijnen, de mosselgedoe. ieder jaar weer. En eh, er komt nog eh, veel meer vanmiddag. Dus er is, eh, als je je verveelt vandaag, ja, geen reden toe. Er is heel veel te doen in de regio. En ik geef zo meteen dus, zoals ik al zei, een bloemlezing. Komt eraan. Maar eerst nog wat meer zomerse muziek van Jody Bernal. Precies. No. Escúchame mi amor. Tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que alegría. geur dachten we, weet je wat, we doen Herman Hermits. En eh, toen dacht ik opeens, hey, er staat nog een heel mooi nummer op. Ik denk van, goh, het vorige uur is toch iedereen al vergeten. Dus we kunnen hier wel mee wegkomen met eh, Dandy. Een mooie dus ook weer van Herman Hermits. Verder Jody Bernal en Cassie Cano uit 2000. Eh, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk weer eh, de straat op. En ja, hij schrijft hier in zijn inleiding... Leest u eigenlijk nog wel eens een boek? Laat het dagelijkse leven waarin de laatste tijd zoveel gebeurt... zich ook vangen in de vorm van een boek? Of wordt het dan toch een eh, video of een eh, film? Nou ja, hij ging dus de straat op en eh, vroeg aan u natuurlijk: welk boek heeft bij u indruk gemaakt? Nou ja, hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort een vraag voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen. Oh, Mag dat heel even kort? Voor de grap? Ja, leuk. Welk boek heeft indruk op jou gemaakt? Lof der Zotheid van Erasmus. Dat is ook toevallig. We hebben een onderwerp over Erasmus in de uitzending. Over, ja, over, over een week of wat. Dat is van het huis van Erasmus.nl. Dat is wel oh. toevallig. En die hebben een heel lespakket ontwikkeld. Daar, gaat het dan over, over burgerschap. Ja, het lofde, nou, dat is nogal wat. Helemaal gelezen, want dat is een beeld. Ja, ja ik vond het echt hilarisch. Hilarisch. <laughs> Ja, echt. En dat is al eeuwen oud. Ja, dat weet ik. Ja. ja, ik moet wel zeggen, de man-vrouw verhouding was eh, ja, oud. Ouderwets. Ouderwets, ja. ja. Maar ik vond het echt hilarisch. Als enige, inderdaad. Ah, en die, schrijft, die, schrijft, echt over alles, Erasmus. Ja, ja klopt. En sommige oh. dingen zijn ook nog toepasbaar op het nu. Nou ja, nee, ik vond het echt fantastisch. Ik heb hem uh, drie keer gekocht ook. Nou ja, dat is toch wel heel toevallig. Het ja, de Het haar drie keer gekocht. Ja, ja, ja. ja. Dan heb ik er overal één. Nou, mijn meest favoriete boek ooit is, eh, dat weet ik gewoon op een of andere manier... dat is voor mij de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Ah. Van eh, Milan Kundera, of hoe je dat ook uitspreekt. Welk boek heeft indruk op u gemaakt? Het is heel lang geleden dat ik een boek heb gelezen <laughs> ik kom er eigenlijk niet zo aan toe. Ehm, dus welk boek heeft indruk op mij gemaakt? een tijdje ja, dat is even geleden hoor. Eh, moet ik even nadenken. Dagboek van een geisha was in ieder geval een mooi boek. Waar gaat dat over? Ja, waar gaat het over? Eigenlijk weet ik dat niet meer, <laughs> staat dat niet meer zo heel goed bij. Eh, maar in ieder geval over eh, de geisha-cultuur in ehm, Japan. Japan? Ja. Ah, oh, ah, dat is wel mooi. Ja. ja. Dus dan is het waarschijnlijk een non-fictieboek? boek ehm, Fictie was het wel. Maar wel deels gebaseerd op non, inderdaad non-fictie. Maar op zich is het boek altijd wat je op dat moment aan het lezen bent, is ook interessant. Want ik lees nu eh, het boek dat heet eh, Het meten van de wereld. En dat is van Dennis en die achternaam Gueji of zo. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar ah, dat is heel interessant, want het gaat over het meten van de wereld letterlijk met... Eh, eh, dat er een meter komt in Frankrijk op het moment dat er net de Franse revolutie is uitgebroken. Dus dan zie je die wetenschappers zijn dan bezig om eh, in driehoeksmeting... Ja, waarom moet je het allemaal <laughs> weten, weet ik ook niet. Maar met driehoeksmeting te meten hoe de wereld in elkaar zit op basis van de meridianen. Oh. En dan komen zij, ja, dan komen ze net, dan kom, zijn ze net begonnen, is die Franse revolutie uitgebroken, worden ze overal aangehouden, want jullie zijn uh, gezanten van de koning, uh, torens worden afgebroken terwijl ze die torens nodig hebben voor de driehoeksmeting. En het is echt. Daar zit u echt helemaal in nu. Nou, het is helemaal een kijkje in die tijd. Welk boek heeft nou indruk op u gemaakt? Ja, dat is heel leuk. Dat is een heel oud boek. Die heb ik in mijn jeugd gelezen. Ik weet de schrijver niet, maar het boek heet Mariska de Circusprinses. Hmm. En dat was zomaar een boek. En op een gegeven moment, mijn moeder luisterde vroeger heel van de radioprogramma's. Ja. En op een gegeven moment werd haar gevraagd wie dat boek had. En iemand reageerde. En die vond dat ook zo'n mooi boek. Dus het is, is wel heel bijzonder. Het gaat over een best meisje in een mooie, mooie buurt. En die wordt eh, ontvoerd door zigeuners. En dan moet ze allerlei klusjes opknappen. Ze krijgt een andere naam. Maar ze, ze weet wel ongeveer wie ze is. Maar ze is zo klein. Ze weet, ik zal maar zeggen, niet meer de achternaam en zo. Dus ja, ze weet eigenlijk niet bij wie ze hoort. En dan maakt ze heel veel mee. Ze wordt op een gegeven moment non. Eh, ze wordt ook nog blind. Dat komt ook weer goed. Dus... Nou, welk boek heeft op jou indruk gemaakt? De Grijze Jager en de Ruïnes van Gorlan. Dat is, een, eh, eh, is dat een kinderboek? meer voor... Dat was twaalf of zo. Oh. 12 en hoger. Klinkt best eng. Mm, niet per se. Dat is wel vooral spannend. Waar gaat het over? Eh, over een jongen, een, weesjongen, Bill. En eh, hij wil eigenlijk ridder worden, net zoals zijn vader. Maar hij is te klein en dat kan hij daarom niet. En eh, daarom wordt hij een grijze jager en gaat hij mee met een grijze jagermeester. En dan wordt hij een grijze jager. En dan moet hij het koninkrijk verdedigen en redden. Wat is een grijze jager? Een grijze jager is eigenlijk een soort van ehm, een ridder maar die hoort dan niet bij de koning, dat is meer een spion voor de koning. En als je zit te lezen, dan verdwijn je helemaal in dat boek? Mag niemand je storen? Nou, als je er even... Als je het boek wel echt aan het lezen bent en in het verhaal zit, dan wel. Tjoh, dat is heel lang geleden al. Ja? Nou, ik ben niet echt een lezer, dus eh, dat is nou geen goede vraag om mij, te stellen. Welk boek? Krijwolf heette dat boek. Een Engelse eh, romanschrijver, ik ben zijn naam even kwijt. Ja? Kraai Ja. Dat was een verhaal dus, geen uh, non-fictie? Eh, eh, nee, een verhaal. Een waar gebeurt een komisch omschreven eh, verhaal. Ja, dat is wel van heel, ja, heel wat jaartjes geleden. En dat was van Khalid Hosseini. Duizend schitterende zonnen of zoiets. Uh, ja, dat was wel een indrukwekkende. Ja. En waarom? Wat zat erin? Ja, het gaat over een verhaal wat eigenlijk zich afspeelt in een ander gedeelte van de wereld... waar we misschien niet allemaal weet van hebben. Wat best heftig over kan komen. Oh. Ja. Moet het voor u een verhaal zijn om indruk te maken... of kan het ook een, eh, een eh, non-fictieboek zijn? Oh, dat denk ik ook wel. Ja hoor. ja, ja, ja, ja. Maar dat blijft misschien dan wat minder hangen... omdat je weet dat het verzonnen is en het andere waar gebeurd kan zijn. Ja. En in wat voor manier heeft het indruk op u gemaakt? Omdat het ongelooflijk komisch is. Ja. Eh, het vertelt heel veel over de geschiedenis eh, van de oorlog in eh, het noorden van Afrika. Ah. Ja, ik heb het al een keer of zes gelezen. Het is echt de moeite waard. hey, een keer of zes gelezen? Ja, ik lees, al, mijn boeken. Als, alle goede boeken lees ik altijd vier, vijf, zes keer. dat is goed voor... Dat is geld waard. Het geld er zeg maar. Ja, Dat is toch wel leuk. Hartstikke bedankt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I Gabriel. Oh, wat een prachtig eh, nummer. The Book of Love bij GoFam. Ik ga je even wat vertellen over de agenda van vandaag. Want er is heel veel te doen hier in de regio, in Zeeuws-Vlaanderen, op deze mooie dag. En dat zijn allemaal aanraders. De details van deze activiteit die vind je op onze website. www.go-rtv.nl go-rtv.nl Zo zijn er. Vandaag Mosselfeest in Filipijnen. Er is een traditionele rit met oldtimers door Zeeuws-Vlaanderen. Prachtig. Vanuit Sluis. Eh, wandeling eh, over de sluizen. Ook een aanrader fikse wandeling, maar wel met heel veel informatie onderweg. Hartstikke leuk om te doen. En er zijn ook nog vestingfeesten in Hulst. En er is ook nog een eh, tentoonstelling Art Booster. Hmm, veel te doen dus. Ik zou zeggen, race naar onze website www.go-rtv.nl. Kijk daar naar alle informatie en eh, maak er gewoon vandaag een hele leuke middag van. Is van Bananarama. Lekker gezellig hier bij En ehm, Love and the First Degree. Nou, ik eh, zou geen advocaat nemen hoor. Ik zou graag veroordeeld willen worden voor uh, schuldig zijn in de liefde. Jij niet dan? Nou, ik wel hoor. Lekker. Oh ja, mooie klassieker ervoor van KC en the Sunshine Band. En eh, natuurlijk Get Down Tonight. Oh, het schiet al aardig op. Het loopt al tegen 12. Het gaat snel. Ik heb zoveel mooie muziek voor je. Oh, ongelooflijk. Dus uh, ja, blijf maar komen hier bij GoFam. Dus daarom ook alle reden om Go lekker de hele dag aan te laten staan. 27, 7 eh, dagen in de week, 27 dagen in de week. Een beetje veel. Bring it back, sing it back.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 Dan word je toch wel van deze muziek. Dat zeg ik al vaker in de show. En het is natuurlijk ook zo. Voor zelf ook heel eh, happy together van. Ja, het is dan dus zo. Het had aardig tegen 12 en we hebben nog één of twee nummers voor je te gaan. En wat ik gemist heb in dit uur is een heuse smartlap. Oh, dat mis ik wel. En wat is een eh, show op zondagmorgen zonder Smartlap van John Terra? Eigenlijk geen show. Hier is hij met een van zijn allerdroevigste liederen. De dag dat het zonlicht niet bescheen. stond hij daar. Zo verloren aan de bar. En vertelde mij hoe zwaar het noodlot hem trof. Want mijn job die ben ik kwijt. En ik denk vol bitterheid. Ik stond altijd klaar En ik weet nog ongelooflijk. Een van de allermooiste, zeker uit Vlaanderen. Hè? Um, John Terra de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het zit erop. Och, wat is het snel gegaan. En toen bloeide zelfs. Ik dank je weer voor eh, je gezelschap ook vandaag weer. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Volgende week zondag, ik zit hier om 10 uur bij Leven en Welzijn. En ik hoop jij ook. Maak er weer een hele mooie zondag van. Goed, ik wens je een fijne dag. Blijf bij ons. En ehm, we sluiten af met Van McCoy en de Soul City Symphony en hun tweede hit. Mooi dag. van